uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De stint, de elektrische bolderkar waarmee twee weken geleden... een dodelijk ongeluk gebeurde in Os... mag vanaf morgen niet meer de weg op. Uit de eerste voorlopige resultaten van het onderzoek naar de stint... blijkt dat er potentiële veiligheidsrisico's zijn. Zo zijn er twijfels over de technische constructie... en de kans bestaat dat het voertuig stilvalt of juist niet meer remt. Ook blijkt uit het onderzoek dat er aan het, dat er aan het ontwerp van de stint... technische wijzigingen zijn doorgevoerd zonder het ministerie om goedkeuring te vragen. Minister van Nieuwenhuizen heeft daarom besloten de stins voorlopig niet meer toe te laten op de openbare weg. Bij het ongeluk op een spoorwegovergang in Os kwamen twee weken geleden vier kinderen om het leven. De Franse chansonnier Charles Aznavour is overleden. Grote hits van hem waren She, Formidable, La Bohème en The Old Fashioned Way. Hij was een van de grootste zangers van Frankrijk. Aznavour schreef meer dan duizend liedjes en speelde in zo'n 60 films. Wereldwijd verkocht hij meer dan 100 miljoen platen. Aznavour stond 80 jaar op de planken. Zijn laatste optreden in Nederland was in maart in Amsterdam. Charles Aznavour was 94 jaar. De veroordeelde crimineel Dino Sorel is in zijn cel aangehouden... voor de moord op onderwereldbankier Willem Enstra... en crimineel John Miremet in 2004 en 2005. Sorel zou samen met Holleder opdracht hebben gegeven... om de moorden te plegen. Volgens de politie is Sorel na uitvoerig rechercheonderzoek... naar voren gekomen als verdachte. De hulpverlening voor de slachtoffers van de aardbeving en tsunami op Sulawesi komt nauwelijks op gang. In de gestroffen stad Palu zitten veel mensen zonder eten en drinken. Hulpgoederen komen er niet of nauwelijks aan. Het lokale vliegveld wordt bezet door bewoners die weg willen. Ze willen voorkomen dat vliegtuigen leeg vertrekken. Hulporganisatie Oxfam schat dat meer dan 2 miljoen mensen zijn getroffen... en gaat proberen om maaltijden en waterzuiveringsapparatuur die kant op te krijgen. Het weer, morgen bewolking en af en toe regen of motregen. Tegen de avond vanuit het noordwesten opklaringen. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De meeste vertraging heb je op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... voor knooppunt de Nieuwe Meer, 8 kilometer, vertraging ruim 20 minuten. De A9 van Alkmaar naar Diemen bij de afrit AMC 15 kilometer. Kost je bijna een half uur extra. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Slotermeer en Over Amstel 10 kilometer door een kapotte auto.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 When it was time for leaving, he was much too tired. He climbed behind the wheel and it cost him his life. He thought he knew better and the odds he could beat. He said, I'll make it alright. Don't you worry for me. See, it can't Charlie Major is verheugd over de release van de 25e jubileumeditie van zijn nummer 1 hitsingle It Cannot Happen To Me. De remake van het nummer bevatte met Canadese sterren bezaaide line-up, waaronder Dean Brody, Terry Clark, Johnny Reed, Gord Bamford en nog vele anderen. Na Charlie Major blijven we in Canada van Terry Clark is het nieuwe album Raising the Bar verschenen. En daarop vinden we As Long There's a Bar terug. Zoals je wellicht weet maakt Brian Good deel uit van de Good Brothers. Nu horen we hem solo met Stillwater Girl. If a table's all you've got I'll take it with a shot and keep my eye out for an open spot neath that old Milwaukee sign. Cause when you've just had one of those days that got off to a real bad start, it's gonna end up okay as long as there's a bar. As long as there's a two for one, a jukebox and a drinking song bartender with an ear to bend. You're always gonna find a friend a dive on the edge of town or karaoke in a motel lounge. You don't have to look that far, it's alright anywhere as long as there's a bar.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 Het is mijn favoriete track van dit album en Carothers CD is door mij gekozen tot album van de maand. Johnny's in the jailhouse, sleeping in all. There's folks that his old lost. Man, you should have seen him. all the faces turned real. Yeah, it's morning when the preacher stood up and said, The only thing different in sinners and saints, one is forgiven and the other one ain't. a few years ago with a married man down in Tupelo. Oh, the way folks talk in this little old town. Oh, there ain't no way she's ever gonna live it down. The only thing different in sinners and saints, one is forgiven and the other one ain't. nobody's perfect. We're just flesh and blood. One foot on the high road, one in the mud. There's a mighty fine line between right and wrong. Don't point your finger no matter which side you're on. The only thing different in sinners and saints, one is forgiven and the other one only thing different in sinners and saints. One is forgiven in the other one One is forgiven in the other one Van Mandy Barnett is onlangs het album Strange Conversations uitgebracht. A Cowboy's Work is Done vertolkt ze samen met John Hyatt. Honky Tonk Man is door verschillende artiesten gecoverd.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 When my money's all gone, I'm on the telephone singing, Hey, hey, mama, can your daddy come home? Well, really fun. Sing, hey, hey, mama, can your daddy come home? I'm a honky tonk man, and I can't seem to stop. Love to give the girls a whirl to the music of an old jukebox. When my money's all gone, I'm on the telephone, singing, hey, hey, mama, can your daddy come home? De titelsong van het album Thanks a Lot Loretta. Je kunt horen dat Ricky Cook een traditionalist is waar we, wat mij betreft, veel vaker van gaan horen. Thanks a lot Loretta for making my life hell. And all them woman done wrong songs that you sang so line you wrote. Thanks a lot, Loretta. You taught her everything she knows. You stopped my honky tonkin' and all my running round. The boys I used to drink with say the whiskey sales are down. Now I can't come home and drink since you tightened up the chain. Thanks a lot, Loretta. You're one to blame. Thanks a lot, Loretta. You deserve a great big hand. She got what she wanted, a rehabilitated man. Now everybody knows that the queen of a country song, not the king of doing wrong, right down on his throne. I should. Thanks a lot, Loretta, you've done me in for good. Thanks a lot, Loretta, you deserve a great big hand. She got what she wanted, a rehabilitated man. Now everybody knows that the queen of a country song, not the king of doing wrong, right down on his throne.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 Het verscheen in mei 1993 als de eerste single van haar album Little Love Letters. Met Every Little Thing wist Carleen een derde plaats te bereiken in de country charts. De original van deze week. said first met. And when they start to kiss, and got the thinking. oktober verschijnt het nieuwe album van de Americana en country pionier J.P. Harris. Sometimes Dogs Bark at Nothing is de opvolger van het vier jaar geleden op de markt gebrachte Home is Where the Hurt Is. J.P.'s Florida Blues No. 1 is een van de songs en op single uitgebracht. blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Eind 2015 raakt Eve McKing geïnspireerd door de Amerikaanse country pop van Carrie Underwood en Miranda Lambert. Ook oude klassiekers werden door Yvonne Mocking beluisterd en ze raakt besmet met het country-virus. De eenvoudige, vaak uit het leven gegrepen songteksten bevallen haar. Een nieuw tijdperk vraagt om een nieuwe naam. En voilà, daar is Yves McKing. Dankzij Strange Fascination laat ze horen van wanten te weten. I can see right through you, but you're a darker shade of black. It's a Komstig van Learn to Fly van Dave Vermeulen is de song Midnight Train to Nowhere. Hij was enkele jaren terug deelnemer aan The Voice. Tot slot van dit blokje kun je luisteren naar Clementine Volker met One More Last Night. I took a midnight train to nowhere And I got a reason for that All this ground to accept. Took a train. much tequila. But that don't stop me, I've got to see ya. Like cigarette smoke, wanna drag you in and hold you deep as long as I can. they come after me. I'll give my heart to be sacrificed just to have you here tonight. I want you, and I want you now. has to end. was het blokje Country uit eigen land. De Koreese singer-songwriter Clementine Volker, die je zojuist hoorde... kwam eerder dit jaar in contact met de Amerikaanse troubadour Wyatt Easterling in Kansas. Ze werd voorgesteld aan Wyatt om twee uur s'nachts in de lobby. Dit bleek het begin van een vruchtbare samenwerking. Momenteel is Wyatt in ons land en Don't Cry For Me is een van zijn songs. Don't cry for me Leaving's the way it should be. I'm really gone this time. I'm done living lonely. I'll drop you a line when I settle down. Now we've been lovers and friends. I'm bound to see you again, so don't cry for me. What makes us stay? when we know we must go? What keeps us hiding our pain in the shadows? I long for the sound of a deep forest green and a mountain so high I could step off and fly above my sorrows. So don't cry for me leaving's the way it should be. I'm really gone this time. I'm done living lonely. I'll drop you a line when I settle down. We've been lovers and friends. I'm bound to see you again, so don't cry. step off and fly above my sorrows. So don't cry for me, leaving's the way it should be. I'm really gone. cry for In 2018 werd James Carruthers genomineerd voor een Ameripolitan Award in de categorie Outlaw Mail. Zijn hit Back to Hank heeft meer dan 4 miljoen views op Facebook ontvangen en zijn Spotify en Apple Music artiestenprofielen zijn meer dan een miljoen keer gecombineerd gestreamd. Qua intonatie doet James denken aan George Jones. En wat dat betreft is het niet vreemd dat hij een George Jones tribute album heeft gemaakt. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Well, I feel tears welling up, calling deep inside like my heart's a big brick. And the stab of loneliness, sharp and painful, I may never shake. much say that I was taking it hard when you wrote me off with a call. But don't you wager I'll hide in sorrow. I may lay right down and ball. Well, the race is on and here comes pride in the backstretch. Heartaches are going to the inside. My tears are holding back. They're trying not to fall. is on and it looks like heartaches, and the winner loses all. thinking that you're gone from me. Well, there's aching pain in my heart for today was the one I hated to face. Somebody new came up the winner. I came out in a 14th place. Now the race is on and here comes pride in the backstretch. Heartaches are going to the inside. My tears are holding back. They're trying not to fall. My heart's out of the running. True love's scratch another seat. The race is on and it looks like a heartache, and the winner loses all. the winner loses all. Met de Race is On verlaten we de States en gaan naar Engeland, want daar staat het Pat Win combo klaar met de 2-minute rock and roll song. Het worden een paar smaakvolle minuten. you on out the floor. Jenny, Jenny, Jenny, she is the one. The one a mom If she gets tired, you gotta take her home. Wake up little Susan This is a two-minute rock roll song to get you up on. two-minute rock and roll song to get you all out the floor. Well, Jenny, Jenny, Jenny, well, she is the punk, the one who gives you more, more, more. You might get tired on a midnight shift, but that dress fits real tight. This is a two-minute rock Vorige maand scoorde Martha Fields met de cd Dancing Shadows het album van de maand. Er is nog één song van het album die ik niet wil onthouden en dat is Farewell The Blues. wish you well. Come Home Soon is een song van Smith en Wesley. Nog even geduld zeg ik dan, want ik ga nog een uurtje door. Zometeen nog een uur country. Well, seven days of missing you I'm feeling weak. Since the morning that you left, I ain't had a bite to eat. After three good years together, now we don't even speak. Well, the night time is the worst time I can't even sleep.